Drie uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Een man van 38 uit Dordrecht moet 16 maanden de cel in... omdat hij geld naar zijn broer in Syrië stuurde. Daarbovenop krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden. De man maakte in totaal bijna 17.000 euro over aan zijn broer... die in Syrië vecht voor IS. Daarmee financierde hij terrorisme volgens de rechter. Het maakte voor de rechter niet uit dat het geld niet rechtstreeks naar de strijd ging waardoor de broer in Syrië voor bijvoorbeeld eten werd gebruikt. Het Openbaar Ministerie laat vanavond in opsporing verzocht de beelden zien van degene die vorige week woensdag een afgehakt hoofd voor een waterpijpcafé in Amsterdam heeft neergelegd. Op de beelden is onder andere te zien dat de man rustig met een zak in zijn handen richting het waterpijpcafé loopt. Ook is te zien dat hij na het achterlaten van het hoofd wegrent. Het hoofd is van de 23-jarige Nabil Amzip. Zijn lichaam werd de dag ervoor gevonden in een uitgebrande auto. Gisteren liet de politie al weten dat ze de beelden zouden tonen als de verdachte zich niet zou melden. De Eerste Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met de nieuwe mediawet. Daar was in eerste instantie veel kritiek op. Om toch genoeg steun te krijgen heeft staatssecretaris Dekker meerdere dingen veranderd. Door de nieuwe mediawet moeten publieke zenders straks vooral programma's uitzenden die gericht zijn op informatie, cultuur en educatie. En ook mogen producenten van buitenaf straks programma's maken. Op de A15 bij Dodewaard is een gans dwars door de voorruit van een busje gevlogen. De bestuurder kwam met de schrik vrij en liep alleen snijwonden op. Het dier vloog aan de bestuurderskant naar binnen en kwam vast te zitten in het stuur. De gans was bewusteloos en kwam weer bij nadat de chauffeur zijn busje tot stilstand had gebracht. Toen begon die te bijten en vloog weg. Het weer nog hier en daar wat motregen. Vanuit het noorden klaart het langzaam op.